Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De ontploffing in een appartementencomplex in Rotterdam afgelopen maandag... is mogelijk veroorzaakt door een drugslab. De politie heeft een verdachte van 34 aangehouden. Hij zou de huurder van het pand zijn en ook de oom van een van de drie mensen die omkwamen. In het puin zijn spullen gevonden die gebruikt kunnen worden bij de productie van drugs. Een vrouw uit Eindhoven is vannacht doodgestoken. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar artsen konden weinig meer voor haar doen. Volgens getuigen werd de vrouw aangevallen of leek ze ruzie met iemand te hebben. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. Gisteravond zijn boze boeren met trekkers en auto's de afsluitdijk opgereden. Halverwege keerden ze om, maar ze zorgden wel voor flinke opstopping op de weg. Boeren voeren al dagen actie... omdat ze het niet eens zijn met nieuwe Europese regels. Vrijdag blokkeerden boeren vrijwel alle grensovergangen naar België. Deze vrachtwagenchauffeur was er toen flink klaar mee. Hier worden zoveel bedrijven de dupe van, ja, die eigenlijk ook hun werk moeten doen. En die worden ook aan alle kanten gekort hoor, want eh, voor een eh, transportbedrijf zijn er ook honderdduizenden regeltjes waar je aan moet voldoen, dus ja. Ook in België zijn boeren boos. Gisteravond stond een groep met trekkers bij de woning van premier Alexander de Croo. Volgens Vlaamse media was de sfeer gemoedelijk. In de eredivisie heeft Ajax gisteravond gelijk gespeeld tegen koploper PSV. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-1. Volgens de doelpuntenmaker Steven Berghuis zat er toch meer in voor de Amsterdammers. Ik vond PSV vaster dan ons aan de bal. Zo wat een gevoel had ik. Speelde makkelijker vanuit achter. Eh, maar we hebben op zich niet heel veel weggegeven voor mijn gevoel. Dus eh, thuis tegen PSV, ja, dan, dan wil je drie punten. Dus eh, tevreden niet helemaal, nee. Verder won NEC met 3-1 van Heracles Almelo. Eerder op de avond won FC Twente met 3-0 van RKC Waalwijk. En met veel doelpunten speelden Fortuna Sittard en Heerenveen toch gelijk.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd ondergetekende Peter den Boer... De rode draad vandaag. We begonnen al met een eh, zanger. Johan, Johan Mulder, pianist, die er ook bij zong. En de legendarische zal, eh, Johan Mulder, zal ik maar zeggen. Eh, de rode draad vandaag is de mannelijke zangstem in de jazz. Als ik de platenkast open, dan zie ik meterslange rijen met dames zangeressen, vocalistes in de jazzmuziek. En een veel kleiner plankje met uh, herenzang. Nou ja, hoe het is, is het. In de loop van de geschiedenis is het altijd gebleken dat de meeste jazzorkesten, eigenlijk alle jazzorkesten, nagenoeg alleen maar bestonden uit heren en dat eh, als er gezongen moest worden, kwamen er dames. Dat is al vanaf het begin van de vorige eeuw zo. Goed, dus ik ga vandaag een eh, bloemlezing maken... met verschillende interessante herenstemmen. Maar ik ga de muziek ook natuurlijk larderen... met gewoon mooie instrumentale muziek. Zoals het eh, kwartet van Ruud Breuls, de trompetist... die mooi fluweel speelt... Hans Vromans op de piano, Frans van Geest op de bas... en Marcel Seriese op het slagwerk. Marcel Seriese, die we vanmiddag ook gaan horen, volgens mij, in de krocht. Maar daarover later wellicht meer. Ik ga laten horen, een prachtig stuk, een mooie ballad. Smoke Gets in Your Eyes. prachtig op zijn fluwelen trompet, zullen we maar zeggen. Smoke Gets In Your Eyes. De volgende is Ronald Douglas, zanger, mooie stem. En we gaan hem horen met eh, op gitaar Jesse van Ruller en op de piano Rob van Bavel in het stuk When Lights Are Low.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 When lights, when those lights, when those lights are low. Oh yes, when those lights, when those lights, when those lights are low. Yes. Ronald Douglas en van Ronald Douglas gaan we naar de oude rot. En dat is uh, Buddy Greco een Amerikaan, 2017 overleden. Eh, heeft 100 eh, albums gemaakt en vele, vele, vele meer eh, andere opnames. bevond zich in het gezelschap van Sinatra en de Red Pack jongens en was een, een gelouterd zanger. En alle zangers die voorbij komen verschillen weer op allerlei punten van de voorgaande zangers.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 But I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way you sing off key, the way you change my life. No, no, no, no they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. We may never know, never meet again on that bumpy road to love. But I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife sing off key. The way you change my life, no, no, no, no. They can't take that away from me. No, they can't take that away. They can't take that away. They can't take that away from me. Buddy Greco. They can't take that away from me. Ik heb op de draaitafel nu liggen Larry Adler. Dat, is een, eh, dat was een Amerikaanse mondharmonica-speler. En eh, wij kennen natuurlijk als de meester, de grootmeester... kennen wij eh, Toet Stielemans. Maar die was, had ook heel veel bewondering voor Larry Adler... die hem net voor was in de internationale scene... En velen, vele kenners, die vinden ook dat eh, eh, Larry Adler meer roem zou mogen heb krijgen dan die eh, in werkelijkheid heeft hij gekregen. Omdat hij overschaduwd werd in populariteit door Toet Stielemans. Maar niets is minder waar. Larry Adler die in Amerika verjaagd werd uh, vanwege de heksenjacht op de vermeende communisten. En uiteindelijk eh, het grootste deel van zijn leven in Engeland heeft doorgebracht, maar spelen kon die. Ik ga laten horen Larry Adler op zijn chromatische mondharmonica How High the Moon. <laughs> Larry Adler. En van Larry Adler springen we naar de man met de mooie, diepe stem. Heeft jarenlang in Nederland gewoond en gewerkt. Eh, kwam uit Amerika en is daar weer heen teruggegaan. dan heb ik het over meneer Ingram Washington. En hij gaat zingen Embraceable You. embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you And my heart grows tipsy in me Because you And you alone Brings out that gypsy in me I love all those magic charms about you. Above all, I want my arms around you. Don't be a little baby. Come to Papa, Papa do. my sweet embraceable you. about you. Above all, I want my arms around you. So don't be such a little baby. Come to Papa, come to Papa, do. My sweet embraceable. ik heb nog eh, niet erbij verteld dat de begeleiding was van Kajan Witmer... die op heel veel platen in Nederlandse artiesten begeleidt. Op de piano, Erik Bergman op de bas... Marcel van Engelen slagwerk en Sjoerd, daar hebben we hem... Sjoerd Dijkhuizen op de tenor straks. Het is eh, mooi om allerlei solisten te horen... en waarom het ook zo leuk is... omdat ze allemaal andere fantastische begeleidingen hebben. Zodat eh, de platen interessant blijven en niet alleen maar een heel eh, cd'tje gevuld is met zang. Maar zeker ook mooie begeleiding. Wat ook bijzonder is, is eh, een groep van vier heren die zingen. En dan heb ik het over de beroemde Nederlandse groep... de Deep River Quartet. Opgehouden te bestaan in 2014 na 43 jaar nationaal en internationaal op hoog niveau te hebben opgetreden. Eh, ze hebben van de groepen die al voor de oorlog bestonden veel afgekeken en eh, hun eigen draaier aangegeven. Zoals bijvoorbeeld van eh, de heren van de Mills Brothers. Wij gaan luisteren naar een live-opname die gemaakt is in een theater in België in Schilde. Sibrandus Fink, Dick Rietveld, Ace Vincent en Brian Sporksleet. Eh, die gaan we horen. En Joep Lumey speelt daar bas en gitaar. En Dick Balthaus speelt dat piano. We gaan luisteren naar het eh, nummer, de standard Into Each Life.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 Into each and every life, some rain gotta fall. But uh, too much of that stuff falling into mine. And into each heart, some tears gotta fall. But I know that someday that sun perfect tot in de puntjes. De heren, de heren van de Deep River Quartet. Ik heb op de draaitafel liggen eh, Ruud Brink en zijn kwartet. Rob Aangebeek speelt piano. Harry Emery, de bas. Jo Krause, het slagwerk. En net als eh, sommige andere instrumentalisten... kon Ruud Brink, behalve fantastisch saxofoon spelen... ook eh, mooi zingen. En um, we gaan hem horen als vocalist en als instrumentalist in een stuk I Can't Get Started. I've flown around the plane. I've settled revolutions in Spain. The North Pole I have charted, still I can't get started with you. Around a golf course, I'm under par, and all the moon to storm. I've got a house that is a showplace, yet I can't get no place with you. You're so, so supreme. Lyrics I'd write of you. Scheme just for the sight of you. both day and night of you. But what good does it do? I was consulted by Franklin D. Even greater Garbo had me to tea. But you've got me downhearted, cause I can't get started. that right of you, scheme just for the sight of you dream both day and night of you but what good does it do I've been consulted by Stanley G and Buddy DeFranco Said maestro to me, he didn't mean it. But you've got me downhearted, cause I can't get started with you. champagne stole my love from me. It was pink champagne that stole my love from me. Pink champagne, where can my lover be? Champagne pain. Dat was eh, meneer Joe Lee Wilson. Als je luisteraar eh, vandaag dompelt in de jazzmuziek... en je krijgt het idee om maar weer eens naar live jazz te gaan luisteren... dan zou dat nog net kunnen vanmiddag in de krocht. Want daar treedt op Simon Richter op zijn tenorsaxofoon. Simon Richter een gelouterde jongen die eh, zijn sporen heeft verdiend. Afgestudeerd is eh, bij Ferdinand Povel aan het Hilversums Conservatorium. Zelf docent, nu in Amsterdam. En eh, speelde, speelt, te, speelt onder meer in de Jazz Orchestra of het Concertgebouw... in het Rotterdam Jazz Orchestra... En allerlei combo's met onder andere Ruud Bruls... waarmee, waarmee wij de uitzending vandaag begonnen. Kortom, een kei. En vanmiddag wordt hij begeleid door Jean-Louis van Dam op piano... Steven Willem Zwanink op eh, de bas. En daar hebben we hem weer, de good old Marcel Verrierse... een duizendpoot op het slagwerk. De zaal die, het theater gaat open om half twee. De zaal gaat open om kwart over twee. En het concert begint om 15 uur. En waarom vertel ik dit allemaal? Omdat er nog maar een handjevol kaarten is. Dus als je wilt gaan, ga. En als je denkt, nou ik ga volgende maand of de maand erop. Dat kan niet meer, want die zijn al volgeboekt. Dus ik zou zeggen, sla je slag. Ga vanmiddag heerlijk achteroverleunen en genieten van de jazz in de krocht. Dan gaan wij naar een Nederlandse jongeman. Jan Versteeg. Die heeft eh, <clears throat> ook plaat opgenomen. En in zijn uh, begeleidingsorkest zitten onder meer... Ach, daar hebben we hem weer. <laughs> Marcel Seriese op slagwerk. Eh, Jan van Duikeren, ook al hier geweest op trompet. Kortom, allemaal grote Nederlandse jongens. En we gaan luisteren naar een prachtig stuk. En ook een standard I've Got You Under My Skin. Jan Versteeg. I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me You're so deep in my heart that you're really a part of me. Cause I've got you under my skin. I tried so not to give in. You know, I said to myself, this affair ain't gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you way under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. It comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know? you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But it's time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I got you, you're under my skin. sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it gels in my ear don't you know you fool you never can win why not use your mentality step up wake up to reality oh, each time I do just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you, you're under my skin. Yes, I've got you under my skin. Ja, en van Jan Versteeg gaan wij naar de Amerikaan Peter Cincotti. Geboren in 83 en... Uh, zeer geroemd en geprezen om zijn muzikale kunsten.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 en die gaat tevens het eerste deel van vandaag afsluiten. De bas Hans Ruigrok, slagwerk Richard Lems... aan de piano Berend van den Berg, trompet Angelo Verploegen... Boris van der Lek op de sax, Rob Delfos op de saxen... en Joop Tunhuizen eindigt het eerste deel. Ik zou zeggen tot na het nieuws en dan gaan we verder. The Shadow of Your Smile. shadow of your smile when you are gone will color my dreams and light it down look into my eyes my love see all the lovely things that you are to me.